NOS Nieuws van 4 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Legalisering van teelt is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft met een krappe meerderheid een initiatiefwet van D66 aangenomen. Daarin staat dat cannabis onder bepaalde voorwaarden legaal kan worden geteeld en ingekocht. De Eerste Kamer moet ook nog een besluit nemen over het voorstel. Het RIVM heeft in de lucht boven Nederland geen radioactief jodium gevonden. In andere Europese landen zijn wel kleine concentraties gemeten. Op internet gaat het gerucht dat de stof is vrijgekomen bij een kernwapentest... maar volgens het RIVM zou dat zijn opgemerkt door het wereldwijde netwerk van de VN. Dat het radioactief jodium hier niet is aangetroffen en elders in Europa wel... kan ermee te maken hebben dat de stof hier later kwam en daardoor meer verdund is geraakt. Een groot deel van het personeel van kledingketen Primark voelt zich geregeld gekleineerd, geïntimideerd en continu gecontroleerd. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV. De kledingketen zegt in een reactie aangedaan en geschrokken te zijn. De FNV en Primark gaan met elkaar in gesprek over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De politie heeft een man uit Schijndel opgepakt voor een verkrachting van 22 jaar geleden. Het slachtoffer was een vrouw uit Den Bosch. De man van 40 moest eind vorig jaar DNA afstaan in een andere zaak. Toen bleek dat zijn DNA overeenkwam met sporen van de verkrachtingszaak. De man is gisteren opgepakt en zit nu vast. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft meer dan duizend vogels in beslag genomen tijdens de vogelmarkt in Zwolle afgelopen weekend. De handelaren konden niet bewijzen dat ze de vogels legaal in bezit hadden gekregen. Het gaat grotendeels om Afrikaanse vogels. Omdat ze besmettelijke ziekten bij zich zouden kunnen dragen, zijn ze in quarantaine geplaatst. Het weer van het zuidwesten uit wordt de bewolking vanavond dikker en gaat het regenen. Morgen eerst regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger. Het wordt 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De eerste dagelijkse files in de Randstad beginnen te ontstaan. Over het algemeen valt de vertraging nog wel mee. Uitzondering is de A4 Den Haag-Rotterdam. Vanwege een kapotte vrachtwagen bij de Benelux-tunnel... is het vastgelopen tussen Rijswijk en de Keteltunnel vanuit Den Haag. Reken op een half uur vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook al een half uur extra tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Maar voor de rest eh, leveren de meeste dagelijkse files amper 3, 4 minuten vertraging op.